land zaten ongeveer 150 mensen. De passagiers zijn met bussen naar een opvanglocatie gebracht. NS High Speed zorgt voor ander vervoer. Het treinverkeer tussen Arnhem en Emmerich ligt voorlopig stil. De oorzaak van de botsing in Zevenaar is nog onbekend.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 Een jaar na de aardbeving op Haiti is er van de wederopbouw nog niet veel terechtgekomen. Dat zeggen de samenwerkende hulporganisaties... De SHO zamelde na de ramp 111 miljoen euro in. Tot nu toe is ruim 40 miljoen uitgegeven aan noodhulp. Ook is een begin gemaakt met de bouw van huizen. Door politieke besluiteloosheid, de cholera-uitbraak en tropische stormen... is nog niet echt begonnen met de wederopbouw, zegt de SHO. Ruim een miljoen Haitianen leven nog altijd in tenten of onder zeildoeken. Het conflict in de postsector kan mogelijk worden opgelost als nieuwe postbedrijven meer werknemers een vast contract geven. De bemiddelaar in het postconflict, oud-burgemeester Vreeman, denkt daarbij aan 80 procent. Nu werken bezorgers bij bijvoorbeeld Cent en Selectmail nog op basis van stukloon, terwijl bij TNT de meeste mensen in vaste dienst zijn. In de Franse Alpen heeft een lawine aan vier skiers het leven gekost. Een vijfde raakte gewond. De doden zijn twee Fransen, een Zweed en een Brit. De slachtoffers hoorden bij een groep van zeven skiers die in Val d'Isère buiten de piste waren gaan skiën. Vorige maand kwam in hetzelfde gebied ook al een Brit om het leven. Bij de botsing tussen een passagierstrein en een lege goederentrein vanmiddag in Zevenaar zijn geen gewonden gevallen. In de ICE-trein, die op weg was van Amsterdam naar Duitsland, zaten ongeveer 150 mensen. Het treinverkeer tussen Arnhem en Emmerich ligt voorlopig stil, de oorzaak van de botsing in Zevenaar is nog onbekend.